3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden en het Haagse vervoersbedrijf HTM... hebben gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daar werd al maanden over onderhandeld. In de nieuwe CAO staat dat lonen omhoog gaan... en ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk. Een week geleden nog staakten het personeel van HTM... in de ochtendspits vanwege het uitblijven van een CAO. Maar nu is er dus toch een akkoord bereikt. De nieuwe CAO geldt voor twee jaar. Ter Apel krijgt twee jaar lang extra politie-inzet. De agenten worden ingezet om de overlast vanuit het opvangcentrum voor asielzoekers te verminderen. Ook komt er een politieloket in het dorp. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Als bewoners van het opvangcentrum de regels overtreden... kunnen de agenten een gebiedsverbod voor heel Ter Apel opleggen. De gemeente wil al langer extra politie-inzet in het dorp. In vier op de vijf populairste vakantielanden zijn boodschappen duurder dan in Nederland. Alleen in Spanje zijn voedingsmiddelen goedkoper. Dat meldt het CBS. Nederlanders gaan in de zomer het vaakst op vakantie naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk. Premier Rutte gaat volgende week voor de tweede keer op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Er is van 16 tot en met 19 juli een Nederlandse handelsmissie in Boston... en op de 18e is de ontmoeting gepland met president Trump. Het is nog niet bekend welke onderwerpen op de agenda staan. In Mexico is de allerlaatste Volkswagen Kever van de band gerold. Het eerste exemplaar van de iconische auto werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in Nazi-Duitsland. Volkswagen stopt met het maken van de Kever... omdat het bedrijf zich meer wil richten op elektrische auto's. Het laatste exemplaar komt in een museum te staan. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag ook bewolkt en kans op een bui.